Maar er zijn heel veel jongeren die de prik afgelopen jaren niet hebben gehaald. Daarom hoopt het RIVM een inhaalslag te kunnen maken. Ziet ook dit meisje wel zitten. Ik kreeg vroeger wel zo'n brief thuis, maar ik heb nooit, eh, nooit de prik opgehaald. Ja, waarom wil ik niet. Ja, dat is al tien jaar geleden volgens mij of langer. Dus, eh. Stel, jij krijgt die uitnodiging. Zou je dan nu alsnog een prik halen? Ja, nou ja, als het eh, kan, ja, dan wel eigenlijk. Het is nooit verkeerd om je daarvoor te vaccineren voor tegen baarmoederhalskanker, denk ik. Ook jongens worden uitgenodigd, want HPV kan verschillende soorten kanker veroorzaken, bij iedereen dus. Een grote luchtvaartstoring in de VS de afgelopen uren. We woke up this morning to urgent messages from airline sources because this is a major computer failure at the FAA and it is impacting flights across the country right now. Nou, door een storing in het veiligheidssysteem van de landelijke luchtverkeersleiding bleven alle binnenlandse vluchten aan de grond staan. Het gaat om zo'n 3700 vliegtuigen die vertraagd zijn en meer dan 600 vluchten zijn gecanceld. Inmiddels wordt het vliegverkeer weer opgestart. En het museum in Bokstel in Brabant begint vandaag met het scannen van hun collectie dino-eieren. Ze hopen dat er embryo's van dino-baby's in zitten. Al is die kans niet zo heel groot. Wereldwijd, ik denk dat je die wel op twee handen kan tellen. Oh. Ja, daarmee zeg je meteen al, de kans dat hier iets in zit is verwaarloosbaar klein. Nou, het is een, echt een super kleine kans. Staatsloterij winnen, dan heb je nog meer kansen, maar zeggen. Maar ja, we hebben heel veel eieren, 182. Dus we hebben gewoon heel veel loten gekocht voor die loterij. Ja. Je hoeft niet bang te zijn voor Jurassic Park-achtige praktijken. Ook als er wel iets wordt gevonden, zijn er geen plannen om dino's te gaan klonen. Als er een embryo, embryo in zit, willen ze daar graag een 3D-model van maken. Het weer, nou, het is droog met wat zon en wat wolken en een graad of 10. Maar dat blijft niet zo. Vanavond trekken er vanuit het westen zware buien over. Vooral langs de kust kan het flink spoken. En morgen Morgenochtend is dat opnieuw zo.